Jan van der Putten met het NOS-journaal. De voortvluchtige oud-drugsbaron Maand werd hij bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel... voor het doden van zijn schoonzoon vier jaar geleden. Het stoffelijk overschot van de schoonzoon kwam na een paar dagen bovendrijven... in het Markkanaal in Breda. Na het vonnis verdween Kobus L. spoorloos. De politie en het OM hielden een zoektocht naar hem... onder meer in woonwagenkampen in Noord-Brabant en op een camping in Hank. Die zoektocht leidde uiteindelijk naar de woning in Roosendaal. Politiebonden hebben vanavond actie gevoerd bij de voetbalwedstrijd PSV Bate Borisov. Op drie toegangswegen naar het stadion in Eindhoven werden fuiken opgezet en deelden agenten flyers uit met de mededeling uw veiligheid is niet gegarandeerd. De politieagenten voeren al tijden actie voor een betere CAO en verlaging van de werkdruk. Maandag tijdens de ochtendspits wordt er actie gevoerd op station Utrecht Centraal. De politie zegt dat reizigers dan rekening moeten houden met vertraging. Het bedrijf dat de ingestorte brug in Genua beheert, Autostrade, wist al in februari dat de brug niet veilig was. Volgens het Italiaanse tijdschrift L'Espresso stuurde het bedrijf daarover een brief naar het ministerie van Infrastructuur. Vlak na de ramp, twee weken geleden, zei de topman van Autostrade nog dat er geen aanwijzingen waren dat de brug slecht was. Het is niet bekend wie die brief heeft gelezen, omdat die aan een afdeling was gericht en niet aan een persoon. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven. Een dag na Ajax heeft ook PSV zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League... dankzij een ruime overwinning op het Wit-Russische Bate Borisov. Thuis in Eindhoven werd het 3-0 door doelpunten van Bergwijn, De Jong en Lozano.